Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Op het Franse eiland Mayotte, voor de kust bij Madagaskar... zijn mogelijk honderden doden gevallen door een orkaan. Die trok afgelopen weekend over. En met name sloppenwijken zijn getroffen, zegt correspondent Frank Renaud. Volgens de eerste berichten heeft een derde van de bevolking geen huis meer. Zo'n 100.000 mensen zitten zonder dak boven hun hoofd. Het is letterlijk een ravage. Huizen, scholen, het ziekenhuis, verdwenen, bomen, elektriciteitspalen, omgewaaid. Er is op veel plaatsen geen water en geen, geen elektriciteit meer. En de schade is mede zo groot omdat bijna een derde van de bevolking in sloppenwijken woont. Frankrijk heeft een team van reddingswerkers en brandweerlieden gestuurd naar Mayotte. Supermarkten moeten meer gezond voedsel in de schappen leggen. Maar daar moeten ze financieel voor beloond worden. Dat staat in een advies aan het ministerie van Volksgezondheid. En dat is nodig, omdat nu veel Nederlanders te zwaar zijn... en we veel eten kopen in de supermarkt. We zijn nog in een situatie waar 80% van het aanbod niet gezond is... en waar dus echt nog een wereld te winnen is... om, eh, om ook die supermarkten die het goed doen te helpen. Dat zijn er wel een enkele. Maar de meeste supermarkten, ja, u herkent het misschien als u boodschappen doet... u komt bij de kassa, daar ligt toch vooral ook bijvoorbeeld heel veel ongezond eh, snoep. Ander nieuws dan. Zeker een kwart van de mensen is bang voor de tandarts. Sommigen hebben echt een tandartsfobie. Ze kunnen in steeds meer eh, tandartspraktijken terecht... voor een behandeling die volledig onder narcose gebeurt. Zoals bij deze praktijk in Vollenhoven. Mensen hebben al sinds oudsher angst voor de tandarts. Die zijn super bang. Ze hebben ooit die vervelende ervaring gehad in die, eh, bij de schooltandarts. Dat is meestal een vaak gehoord verhaal slecht verdoofd. Ja, die willen gewoon eh, die ervaring niet meer. En het trauma draagt ze zijn hele leven mee. Ik moet nu verstandskiezen laten verwijderen. En dan, dat durf ik gewoon echt niet eh, als ik bij ben. Dus eh, ja, ik weet dat het moet gebeuren. Dus ik ben heel blij dat het op deze manier kan. Ja, je moet wel wat over hebben voor een tandartsbehandeling onder narcose. Want die wordt niet volledig vergoed door de verzekering. Het weer, veel wolken vandaag met hier en daar wat motregen. In het westen kans op een beetje zon. Echt koud is het in elk geval niet. Het wordt maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland veroorzaken de meeste files zo'n 5 minuten vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... daar heb je wel bijna 10 minuten oponthoud tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost. En op de A27 van Almere naar Gorkum is de vertraging 10 minuten.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Frankrijk stuurt honderden hulpverleners naar het eiland Mayotte. Orkaan Chido heeft daar een grote ravage aangericht. Het dodental op Mayotte is nog moeilijk vast te stellen... maar de autoriteiten vrezen dat het er honderden zijn. Om het cellentekort aan te pakken krijgt in Indonesië mogelijk een derde van alle gevangenen binnenkort gratie zouden zo'n 44.000 mensen vervroegd vrijkomen. Het zijn allemaal mensen die vastzitten voor geweldloze overtredingen, zoals drugsgebruik. Supermarkten die genoeg gezond voedsel verkopen, moeten daarvoor worden beloond.